Toen reden in het hele land geen NS-treinen. Of dat nu weer zo is, dat weten we nog niet. Oud-Kamervoorzitter Vera Bergkamp heeft appjes aan een collega vernietigd... in het onderzoek rondom Gadisha Ariep. Dat blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur en Follow the Money. Ariep was Kamervoorzitter voordat Bergkamp dat werd. Er ontstond een hele affaire tussen de twee. Ariep werd beschuldigd van machtsmisbruik en er kwam een onderzoek. Ariep wist van niks en moest het in de krant NRC lezen. Uit het politiedossier blijkt nu dat Bergkamp berichten hierover heeft verwijderd... vertelt Jan van Nieuwsuur. En daaruit blijkt onder andere dat eh, Vera Bergkamp met haar woord en twee betrokken topambtenaren veelvuldig contact had... vlak voorafgaand aan die publicatie van NSC. En achteraf heeft zij dus inderdaad de berichten met haar woordvoerder... die nu voor de, rechter, eh, voor de rechter staat... en de twee betrokken topambtenaren heeft zij allemaal gewist. De oud-woordvoerder van de Tweede Kamer wordt verdacht... van het lekken van vertrouwelijke informatie. En Tijani Reinders stapt definitief over naar Manchester City... waar hij een contract tekent van vijf jaar. De Oranje International, die sinds 2023 voor AC Milan speelde... kost City naar verluid 70 miljoen euro, inclusief bonussen. Reinders zegt in een video op de website van City dat hij er zin in heeft. I'm really happy. Uh, my family is happy and nou, it's uh, it's a big step, and we are. Uh, yeah, really excited to, to start here. Als City alle bonussen betaalt, wordt de voormalig middenvelder van AZ de op drie na duurste Nederlandse voetballer ooit. Het record blijft in handen Frenkie de Jong, die vijf jaar geleden voor 86 miljoen euro de overstap van Ajax naar FC Barcelona maakte. Het weer, wat wolken, maar ook steeds meer zon bij 18 tot 22 graden. Morgen meer zon en warmer bij 23 tot lokaal 29 graden.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 Gezellig samen koffie-thee drinken in de ochtend. En daarna samen lunchen met verse, zelfgemaakte soep met broodjes. Iedereen mag aanschuiven. Kom in sfeer proeven en blijf gezellig hangen. En het is helemaal gratis. Elke dinsdag en aanmelden is niet nodig. Koffie en thee van 10 tot 12 uur. En de lunch en de soep van 12 tot half 2. Deelname op elk moment mogelijk. Pluspunt Zandvoort Noord. De Black Mamba. Love is on my side. I left home when I was only sweet 16 Chasing blind love and a bunch of broken dreams thought I'd be a queen. I could do anything, and somehow I end up here. I don't know why. I still believe that love. when it rains. I can feel it still running through my veins. I, I ran so fast I couldn't even run.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 Ze blijven lekker met elkaar in beweging. Om de week op maandag van kwart voor tien tot elf uur. Om kwart voor tien verzamelen we bij Pluspunt, gratis koffie of thee... en om tien uur start de wandeling. to you. Why do stars fall down from the sky every time you walk by? Just like me, they long to be close to you. On the day that you decided to close to you Dit waren de Carpenters met Close to You. Van Dick Hout ontstond in 1985 op de scholengemeenschap Nieuwe Diep in Den Helder. Waar schoolvrienden een band oprichten die onder de wisselende namen opereerden. Het repertoire bestond aanvankelijk uit covers van de Rolling Stones en de Eagles en een reeks toen populaire nummers. Rond 1990 schakelde de band over van Engelstalig naar Nederlandstalige muziek. Daarbij werden de eerste eigen composities uitgeprobeerd bij live-optredens. De bandleden waaierden vanwege studies over Nederland uit... maar bleven regelmatig bijeenkomen voor repetities... om zo rond 1992 eerst Haarlem en later Amsterdam als uitvalsbasis te nemen.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 De kosten zijn 3,50 inclusief materialen koffie, thee en natuurlijk wat lekkers. Aanmelden is niet nodig. Pluspunt Zandvoort Noord. Sam Cook, only 16. She was only 16, only 16. I loved her so, but she was too young to fall in love, and I was too young to know. We'd laugh and we'd sing and do the little things that made my heart glow. But she was too young to fall in love, and I was too young to know. Why did I give my heart so fast? It never will happen again. But I was a mean lad of sixteen. I've aged a year since then. She was on the sixteen, on the sixteen, with eyes that would glow. But she was too young to fall in love, and I was too young to know. Then why did you give your heart so fast? Boy, it never will. I again. But you were a mere lad of sixteen. I've aged a year since then. She was only sixteen, on the sixteen, with eyes that would glow. But she was too young to fall in love, and I was too young to know Zomer of winter, altijd weer ZFM. Dit was het USA for Africa. We are the world. Ja, Brezema. Alles komt goed. voor jou. En wat ik in je ogen Yeah. and you're instrumentaal van de week. ZZ en de Maskers was een Nederlandse beatband uit de jaren 60 afkomstig uit Amsterdam. De zanger en oprichter van de muziekgroep was Bob Bauer. Optreden gekenmerkt door de Zorro-maskers die de groepsleden droegen. De groep wordt beschouwd als een van de pioniers in het Nederlandse popcultuur. Hier zijn ZZ en de Maskers en Lanko Parsa. Danny Vera met Distant Rumble. Op dinsdagochtend komt een groep Zandvoortse inwoners bij elkaar... om samen een koffie of thee te drinken, verhalen te delen en te bewegen. Tijdens de koffie doen zij een activiteit zoals een spelletje, muziek luisteren, een quiz... en hebben zij het heel gezellig met elkaar. Ook als uw lichamelijk of geestelijk gezondheid wat beperkt is... bent u van harte welkom in deze gezellige, veilige en gezellige sfeer waar u helemaal uzelf kunt zijn.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 De blikvanger van de Animals was zanger Eric Burden. Klein van postuur, maar met een gigantische stem. Echter, het muzikale genie achter de groep was onmiskenbaar Alan Price. Alan Price vormde in 1961 in Newcastle samen met bassist Shane Chandler, drummer John Steele en gitarist Him Hilton en Valentine de Allen Price Rhythm and Blues Combo. De leden kennen elkaar van school of uit de kleine jazz- en bluescircuit in Newcastle. Toen een jaar later Eric Burden als zanger kwam, veranderde men de naam in The Animals. De uitzonderlijke stem van Burden plaatste hem al snel op de voorgrond.